met het NOS-journaal. De inkomsten van de topbestuurders zijn met een inkomen van 15,6 miljoen euro. Dat bedrag bestond voor het grootste deel uit aandelen. In Colombia zijn vorig jaar bijna 130 mensenrechtenactivisten... en leden van linkse organisaties vermoord. Volgens de VN is dat gebeurd door criminele organisaties... die naar gebieden zijn getrokken waar rebellenbeweging FARC eerst zat... De rebellen zijn door het vredesakkoord dat vorig jaar werd gesloten... verplaatst naar zogenoemde overgangszones waar ze worden ontwapend. De criminelen die hun plek opvullen zijn vaak bij drugshandel of illegale goudwinning betrokken. Ze zien de mensenrechtenactivisten als een bedreiging. De VN roept Colombia op om de activisten beter te beschermen. De pro-Turkse demonstratie die vandaag in Rotterdam zou worden gehouden gaat niet door. Burgemeester Abu Taleb had daar al toestemming voor gegeven. Mensen wilden demonstreren tegen het politieoptreden van afgelopen zaterdag bij het Turkse consulaat. Maar de organisatoren hebben de betoging nu afgeblazen omdat ze bang zijn dat tegenstanders zich ermee gaan bemoeien en dat de boel uit de hand loopt. In Peru zijn de afgelopen dagen zeker twaalf mensen omgekomen door het slechte weer en aardverschuivingen. Door de hevige regenval dreigen nu overstromingen in de hoofdstad Lima. In het hele land zijn steden en dorpen getroffen door het water en zijn scholen gesloten. Na een periode van extreme droogte valt er sinds begin dit jaar uitzonderlijk veel regen en zijn al 62 mensen omgekomen. 12.000 huizen in Peru zijn vernield. Het weer bewolkt met hier en daar regen en ongeveer 7 graden. In de loop van de ochtend trekt de regen weg. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij maximaal 10 graden. In de avond opnieuw regen.